Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer komt terug van verkiezingsreces... om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. En dat heeft te maken met een uitgelekte brief van de Nederlandse ambassade. Daarin staat dat het Israëlische leger bewust heel veel geweld gebruikt. Naar buiten draagt het kabinet vooral steun voor Israël uit... maar daar wil de Kamer nu een debat over. Drie mannen hangt een celstraf van drie jaar boven het hoofd... omdat ze tientallen mensen zouden hebben opgelicht via Marktplaats. Ze deden zich voor als verkopers en ze stalen bankgegevens van oudere mensen. Ze trokken rekeningen leeg en maakten 70.000 euro buiten. Twee bemanningsleden van een Urker vissersboot zijn al drie weken vermist. De boot werd een tijdje geleden verkocht aan een kerk in Congo. En de bemanning besloot om hem zelf naar het Afrikaanse land te varen. Maar er is nu al een tijd geen contact meer met ze. De laatst bekende plek van het schip is voor de kust van Nigeria. Dat ligt nog een stuk van Congo af. En wordt jij helemaal gek als je in de tuin een regenworm ziet? Dan heb ik slecht nieuws voor je. In de Noordzee zijn reuzenwormen gevonden van wel 65 centimeter lang. Dat is dus de XXXL-variant. Vijf jaar geleden kropen ze alleen nog op de Franse zeebodem rond. En ze horen tot dezelfde familie als die van de regenworm... met een groot verschil, zegt deze onderzoeker. Eh, alleen deze leven nu in, eh, in grote schelpkokers in, in de bodem. En eh, ze worden ook wel eens spaghettiwormen genoemd... omdat ze van die grote bolletjes tentakels op hun kop hebben. Je hoeft op het strand trouwens niet bang te zijn voor je tenen, want ze eten geen vlees, alleen plankton.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 Even Maurice Kip, Ook overleden. Barry is eigenlijk de enige van de Bee die nog eh, in leven is. Ja, ik heb het u beloofd, luisteraars. Mandy van Benny, Barry in Manilow. Hier komt die? crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Mandy. Misschien mannen. Maar nou, richt ik me even tot u. Oh, wel, kan ook een vrouw zijn hoor. Het maakt niet zoveel verschil eigenlijk. Eh, als je een vriendinnetje of een vriendje bent kwijtgeraakt... je hebt het zomaar uitgemaakt... en je hebt er spijt van... ja, dan is er wanhoop. En dat gebeurde ook bij Barry Manilow. Want die, was, die, had, die had Mandy eh, weggestuurd en daar had hij spijt van. I sent you away. Ja. Tranen met tuiten voor ome Barry. Dat je maar oud en wijs genoeg moeten zijn, Berry. Mr. Callum Dunstone. van Het nummer maakt natuurlijk deel uit van eh, het album van The Alan Parsons Project. Old Advice. Nog zo'n mooie luisteraars. Hamburg. Gary Brooker met Procol Harum. Ja. Je kunt het nauwelijks geloven, een live-opname. En ik heb het al eens meer verteld in de uitzending. Er is een koor achter. Eh, achter Procol Harum en Gary Brooker. Live opgenomen in eh, Denemarken trouwens. Het plaatsje heet Ledenborg. En eh, ja, dat koor dat had allemaal een eigen microfoon. Dat heb ik al eens meer uitgelegd. En als je allemaal als koorlid een eigen microfoon hebt... dan kunnen de geluidsmensen die kunnen daar natuurlijk prachtig gelijk afstellen. Dat elk koorlid elk stemmetje dus uh, eh, fijn is te horen. En dat, eh, blijkt uit deze prachtige opname werkelijk van Homburg. Er staan veel mooie, meer mooie nummers op. Maar ik kan niet allemaal gaan draaien in dezelfde uitzending natuurlijk. Volgende week uh, dan weer eens een andere van Procol Harum. Dat beloof ik u. David Gates, daar ben ik ook fan van. U ook misschien? Hij was de liedzanger van Brad. En nu zingt hij over Anne. begin 70 jaar. En toen waren ze razend populair. Br eh, Brad, groep met eh, David Gates als liedzanger. En Rob de Nijs, die heeft ook een paar eh, liedjes van Brad in het Nederlands vertaald. Bijvoorbeeld, daar sta je dan alleen. Hè? Daar sta je dan alleen. Vrienden zeggen me, je komt er wel doorheen. Nou, dat is los Without Your Love eigenlijk, ook van Brad. Maar dat is het Nederlands vertaald. Dus Rob de Nijs was daar ook fan van. Ook oh, Rob, ik ga zo ook een plaatje van jou draaien. Want I Remember You. Art I remember you. You're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you. You're the one who said I een beetje naar onderwerp. Eén op de twee mensen tegenwoordig krijgt kanker in zijn leven. Zeker op oudere leeftijd. Het overkwam mijn vriendin ook. En ja, op een gegeven moment is dan eh, de dag dat je hem of haar moet verliezen. geweest bij ziekte of problemen. Als het stormde om me heen, was ik meteen verdwenen.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 Is het wonder op voor haar. Want God, ik kan niet zonder haar. Nu het om ben sterker dan de dood. Nu heeft die man eigenlijk een eh, fantastische, warme, herkenbare stem. En met een prachtig nummer, nu het om haar gaat. Kom op mensen, <clears throat> doe de t-shirts maar weer in de kast. We gaan weer eventjes eh, lekker naar buiten. We doen net of Zandvoort een baai heeft. Zandvoort heeft natuurlijk geen baai. Wel zee en wel strand. En we gaan eh, lekker even zitten op de dok of de bee.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 We hebben het lekker eh, uitgeblazen met app en vloed. Mijn zoon Sander luistert ook mee. Sander, eh, jij hebt gevraagd om eh, de Robbie William versie... samen met Nico Kidman, geloof ik. Hè? Ja, Something Stupid, toch? Ja. Nou, dat is helemaal stom natuurlijk. <laughs> Maar ik moet hem wel eerst even opzoeken. Dus we gaan eerst even genieten. Dat vind jij vast ook wel mooi, Sander, van Chicago. Citera, de zanger van eh, Chicago. Ja, hoe vaak zal ik dat gespeeld hebben met Ruud Jansen? Nou, tientallen, misschien wel honderden keer. Ja, prachtig nummer. Something Stupid, uh, Duif, dat zal je wel weer draaien. Want je draait allemaal van die stomme dingen natuurlijk. <laughs> Nee, hoor, dit is helemaal geen stom ding. Dit is helemaal geen stom nummer. Eh, de zangeres die u hoort, die, die, haar vader die heeft namelijk een siliconenkidsfabriek. Dat is namelijk Nicole Kidman. En eh, dan hebben we Robbie Williams. Eh, die eh, heeft al een oogje laten vallen op die dame. En nou, luister maar.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 Ja, eh, zo was het met Abraham Sander. Heb je hem de groeten nog gedaan voor me? Zou je doen. Eh, deze plaat was speciaal voor mij. Nou, Sander, dankjewel. Uh, something stupid. <laughs> nou, ja, nou, leuk. Toch leuk. Ja, heel, leuk. Ehm, nou, deze draai ik ook heel vaak in mijn uitzending. Omdat ik er een grote fan van ben. En dan heb ik het over Alan Parsons. En het prachtige nummer Time. dat ik een telefoontje Even kijken, klopt dat? Hallo? Hallo? Hallo? hallo, met wie spreek ik? Ik spreek met Bruist, goedenavond. Kijk meneer Bruist. Wat, wat bruist het op de radio ineens, hè? Het is ongelooflijk. Nou, zeg maar meer klossen, want er valt zoveel water. <laughs> dat is niet te geloven. Is nog steeds eh, aan het regenen, want ik... Eh, ik eh, Ja, het is een puinhoop, jongen. Het is... Ik kan niet harder als 30 km per uur rijden. in Amsterdam. Oh. En, eh, Wateroverlast op straat. Ja, op straat. Zeg Amsterdam is gebouwde palen. Nou, geloof ik geen donder van. Helemaal niks. Nou, hoe kan dat nou weer? Maar dat geeft niet. Ik heb goede muziek op staan. En uh, daar ben ik heel blij mee natuurlijk. <laughs> Oké, welke zender heb je op? <laughs> ik, luister, ik luister naar de Tros. Oh, toch? ja, ja, ja. Charles Duif bij de Tros. Dat is, uh, <laughs> ja. Een duif bij de tros. Alle, alle trossen los. <laughs> Als het moet wel, hè? Als het moet wel. Ja, het is erg eh, gezellig vanavond. En eh, ja, ook wel ontroerende en mooie muziek. En mooie verzoekjes ook van eh, Petra Dillema en Annemieke, Vos. Oké. En, en, mijn zoon Sander, die heeft me net ook verwend met Something Stupid. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Hij dacht bij zijn die stomme paar van mij, die moet eh, nou, maar wat, wat stupids draaien. Nee, maar een mooie versie van Nicole Kidman, wat is dat toch een mooie dame. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, ja, maar het is origineel natuurlijk van Sinatra, hè? Ja, en, Nancy eh, en... Nancy en Frankie. Ja, Nancy en eh, Frankie. leeft Nancy nog eigenlijk? Ja, ja, ja, ja, ja. Want toevallig heb ze van de middag heb ze, bij de Scapino een paar nieuwe schoenen gekocht. Oh! Dus Wat je... This boots are made for walking. Oh ja, oh, je, je, hebt, je hebt ontmoet. Ik heb er ontmoet, ja. Ze liep wel, liep te snel hoor. Oh, <laughs> <laughs> maar jij hebt die... Eh, jij, ga jij maar lekker je plaatje draaien. Ik hou mijn kop even op de weg. Ja, dat moet je wel doen. Zeker als het zo... Eh, ik ga jou in ieder geval vrijdag spreken. Nou, dat lijkt me heel, eh, heel gezellig. Ik ga, de, ik ga de, even kijken hoor. Eh, teenage opera draaien met al die kindertjes, weet je wel? Ja, dat is leuk. Dat is leuk, dat is leuk hè? Ja. Nou, die, die, Willem, die draag ik dan eh, speciaal aan jou op. Hartstikke fijn, vriend. Oké, jongen.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 But so Jack, is it true Or mommy says you are? Keith West met een Excerpt from a Teenage Opera. Nou, joh. Oeh. Bijna net zo oud als ik. Nee, zo oud is hij nog niet. Want eh, die opnames die zijn toch wel heel, heel behoorlijk. Hè? Want eh, als je die hele oude opnames hebt van vroeger, die mono-dingen... Ja, dan hoor je echt wel verschil met eh, wat er tegenwoordig in studio's wordt geproduceerd, hoor, luisteraars. Ik ben zojuist, nee, niet zojuist... Ik ben een uh, anderhalve week geleden nog in de studio geweest van die uh, Analogues. De band die die Beatles zo eh, prachtig imiteren. Een grote studio in de Waardepolder in Haarlem. De drummer daarvan, zeg maar. Die man die, die verzamelt ook allerlei oude instrumenten... die ooit aan de Beatles hebben toebehoord. En ja, daar maken ze allemaal gebruik van bij live optredens. En ik heb daar... Hans de Booy ontmoet. En de Nederpop All-Stars en allerlei bekende Nederlandse zangers. Ja, leuk om, te, om mee te maken voor zo'n oude duif. Ja. We hebben nog zes minuutjes te gaan. Wat zal nou eens draaien in die zes minuten? Hè? Nou, laat ik eens eh, een leuk nummer draaien van de Coors. Vindt u vast wel leuk? Meiden kan ook lekker zingen hoor. En leuk toe toe. Mooi wel. I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. And I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? to make you care? What can I say to make you feel it? heb meneer eh, Mantovani even opgebeld. Wilt u het afsluiten? En dat wilde hij wel. Dat zijn een eh, prachtige orkest. Want ik, eh, ik kan het niet helemaal meer volbrouwen met een, een zangliedje. Want dan wordt die halverwege afgebroken. Maar een instrumentaaltje kan je altijd mooi uitvelen. Dus geniet nog even van Mantovani. Ik dank jullie allemaal, luisteraars, voor het luisteren naar Tussen App en Vloed. En de volgende week weer tussen de klok van 10 uur s'avonds en 0 uur middernacht. En aankomende vrijdag samen met Willem Bruis eh, in het programma The Boys Are Back. Met eh, ook Gerry Rutte in het programma. En een speciale gast, maar dat eh, ga ik niet verklappen. Dan moet u maar luisteren vrijdag. Het begint allemaal om 9 uur s morgens tot 12 uur. Zander, die ziet dat ik al klaar sta.